Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. In Rotterdam heeft een agent een man neergeschoten. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie was vanmorgen vroeg gealarmeerd in verband met een burenruzie in de wijk Nieuwe Westen. De man kwam met een mes op de agent afrennen. Volgens de woordvoerder van de politie heeft de agent het schot uit noodweer gelost. Veel gemeenten treffen de laatste voorbereidingen voor de komst van grote aantallen oranje fans. De halve finale wedstrijd van vanavond tegen Uruguay is op veel plaatsen op grote schermen te zien. Een aantal gemeenten is daar vanwege gevaren voor de openbare orde eigenlijk niet zo enthousiast over. Ze hebben strenge voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld over het aantal EHBO-posten en het uitdelen van water. Grote schermen staan er meer op het Museumplein in Amsterdam, het Stadhuisplein in Rotterdam en in plaatsen als Eindhoven, Tilburg, Heerenveen, Leeuwarden en Hilversum. Het Nederlands elftal kan zich voor de derde keer plaatsen voor een WK-finale. Eerder lukte dat in 1974 en 1978. De leiders van VVD, PVDA, GroenLinks en D66 onderhandelen in de loop van de ochtend verder over een nieuw kabinet. Gisteren is bekeken hoe de onderhandelingen zullen worden aangepakt. De gesprekken worden geleid door twee informateurs, Rosenthal van de VVD en Wallage van de Partij van de Arbeid. Vanavond wordt er niet onderhandeld vanwege de halve finale tussen Nederland en Uruguay. Israël laat meer goederen toe in de Gazastrook. Veel gebruiksproducten mogen de grens weer over. Maar bouwmaterialen, wapens en materialen om wapens te maken blijven op de zwarte lijst. Ook het uitreisverbod voor de inwoners van Gaza blijft gehandhaafd. Twee weken geleden werd de versoepeling van de boycott aangekondigd...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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.